Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Belangenorganisaties vinden dat alles moet worden gedaan om te voorkomen dat de bouw van nieuwe woningen stilvalt. In Utrecht, Gelderland en Flevoland dreigt dat te gebeuren omdat het stroomnet te vol wordt. Onder meer de vereniging Eigen Huis en Bouwend Nederland vragen de nieuwe regering om snel actie te ondernemen. De Amerikaanse regering beschouwt CO2 en vijf andere broeikasgassen niet langer als schadelijk. Dat betekent dat de federale overheid niet langer de uitstoot hoeft terug te dringen. President Trump zegt dat het klimaatbeleid van zijn voorganger Obama rampzalig was voor consumenten en de auto-industrie. Milieuorganisaties gaan vrijwel zeker tegen het besluit in beroep. Zuid-Afrika zet het leger in tegen de georganiseerde misdaad. President Ramaphosa noemt criminele bendes de grootste bedreiging voor de democratie, de samenleving en de economie. Het leger wordt de komende dagen ingezet in de regio's Kaapstad en Johannesburg. Ramaphosa zegt dat de criminaliteit niet alleen veel levens eist... maar ook angst veroorzaakt en investeerders afschrikt. Hongarije is in de ban van een mogelijke seksvideo... waarin oppositieleider Peter Magyar te zien is. De video is nog niet verschenen, maar Magyar zegt dat de regeringspartij van premier Orbán werkt aan een lastercampagne in Russische stijl. In april zijn er verkiezingen in Hongarije. Volgens opiniepeilingen gaat de pro-westerse partij van Magyar die winnen. De Nederlandse shorttrackers hebben gisteravond twee keer goud gewonnen op de Olympische Winterspelen. Xandra Velsenboer, die de 500 meter won, sprak van de gelukkigste dag van haar leven. Jens van het Woud won verrassend het goud op de 1000 meter short track... als eerste Nederlandse man ooit. Het weer, hier en daar lichte regen, in het noorden sneeuw. Vanmiddag kan lokaal de zon doorbreken bij 1 tot 7 graden.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 De Amerikaanse regering beschouwt CO2 en vijf andere broeikasgassen niet langer als schadelijk. Dat betekent dat de federale overheid niet langer de uitstoot hoeft terug te dringen. Zuid-Afrika zet het leger in tegen de georganiseerde misdaad. President Ramaphosa noemt criminele bendes de grootste bedreiging voor de democratie, de samenleving en de economie.